laatste dans, die moet je mij nog schenken. De laatste dans, en dan laat ik je vrij. wat ik het liefste had, wat ik het meest aanbad, maar voor je gaat en mij verlaat. Kom nog eens hier en doe me een plezier. De laatste dag. ik je vrij. Er is nog kans dat jij je zult bedenken. Daarom bewaar de laatste dans voor mij. Jij danst met haar. De laatste dans, die moet je mee nog schenken. De laatste dans, en dan laat ik je vrij. Er is nog kans dat je.